4 uur. Gert Kluk met het NOS-journaal. In Hongkong zijn zo'n 200 mensen gewond geraakt door de orkaan Mangut. Er is ook schade aangericht, maar hoe groot die is, is nog niet duidelijk. Mangut heeft Hongkong niet vol geraakt, maar is iets afgebogen... en trekt nu verder over het zuiden van China. In de baan van de orkaan liggen twee kerncentrales. Daar geldt de hoogste staat van paraatheid. Uit voorzorg zijn enkele Chinese steden... zeker een half miljoen mensen geëvacueerd. Mangkoek richtte eerder vernielingen aan in de Filipijnen. Daar zijn zeker 30 mensen om het leven gekomen. Ook worden er nog mensen vermist. De zangeres Anneke Greunlo is overleden. Haar grootste hit was Brandend Zand... waarmee ze in 1962 wekenlang op nummer 1 stond in de hitparade. In een carrière van ruim 50 jaar verkocht ze wereldwijd 30 miljoen platen. Andere hits waren Surabaya, Paradiso en Cimeroni. Alleen al in 1963 ontving ze vijf gouden platen... goed voor een vermelding in het Guinness Book of Records. Vorig jaar trad ze voor het laatst op op een gala ter gelegenheid van de 100ste geboortedag van Johnny Hoes. Anneke Kreunlo was 76 jaar. In Delft doet de politie onderzoek naar een schietincident. Er zou geschoten zijn op koffieshop The Game. In mei werd het pand ook al onder vuur genomen. Burgemeester Van Bijsterveld is geschrokken en maakt zich zorgen. In de loop van de dag overlegt de burgemeester met de politie over wat er moet gebeuren. VVD-prominent Hans Wiegel heeft kritiek op de partijtop. Hij vindt het dom, onbehoorlijk en onverstandig... dat Eerste Kamervoorzitter Broekers-Knol volgend jaar het veld moet ruimen. Volgens Wiegel neemt de partijtop daarmee het risico... dat de VVD het voorzitterschap van de Eerste Kamer kwijtraakt. De Keniaan Eliud Kipchoge heeft in Berlijn het wereldrecord de marathon verbeterd. De 33-jarige Olympisch kampioen van Rio de Janeiro liep de afstand in 2 uur, 1 minuut en 39 seconden...